Dat heeft het Duitse ministerie van Defensie bekendgemaakt. De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld. Bij het bombardement kwamen begin september tientallen Afghaanse burgers om het leven. Duitsland ontkende lange tijd dat er burgerslachtoffers waren gevallen. Ook toen in de hoogste regionen al bekend was dat er veel burgers waren omgekomen. Bij de Volkskrant en Trouw verdwijnen 130 van de 750 banen. De persgroep Amsterdam schrapt zowel op de redacties als bij de ondersteunende diensten en banen. De voorzitter van de ondernemingsraad van de Volkskrant neemt, noemt de ingrijp eh, pijnlijk, maar minder erg dan verwacht. Hoofdredacteur Broertjes spreekt van een aanvaardbaar besluit dat niet ten koste gaat van de kwaliteit. De Deense premier Rasmussen heeft wereldleiders bij de opening van de klimaattop in Kopenhagen opgeroepen ambitie, moed en visie te tonen. Na twee jaar voorbereiding is het nu tijd voor actie, zei Rasmussen. De Deense premier benadrukte dat 110 regeringsleiders en staatshoofden naar Kopenhagen komen. Rasmussen sprak van een enorme mobilisatie van politieke wil om klimaatverandering tegen te gaan. In de Iraanse hoofdstad Teheran zouden demonstranten slaag zijn geraakt met de politie. Volgens getuigen probeert de oproerpolitie betogers op een plein met geweld uiteen te drijven. Het is vandaag 56 jaar geleden dat drie studenten werden doodgeschoten bij een demonstratie. En studenten grijpen de herdenking al jaren aan om meer vrijheid te eisen. De Iraanse autoriteiten hebben betogingen verboden en hebben gedreigd dat ze hard zullen optreden.